omdat er nog mensen worden vermist. De aanslagen van zaterdag zijn de dodelijkste sinds Al-Shabaab in 2007 een heilige oorlog uitriep in Somalië. Zaterdag liet een zelfmoordterrorist een vrachtwagen vol explosieven ontploffen in de buurt van een hotel. Twee jaar later ging een Mogadishu een autobom af. De verwachting is dat Al-Shabaab achter de aanslagen zit. Voor het eerst komt er concurrentie op de postmarkt voor consumenten. Postbedrijf Cent komt met een eigen postzegel waarmee particuliere brieven kunnen sturen. Die postzegels zijn zo'n 20 cent goedkoper dan die van PostNL. Daar staat tegenover dat Cent maar twee keer per week bezorgt en PostNL vijf keer. De brieven van Cent kunnen ook niet in de brievenbussen op straat... maar moeten worden ingeleverd bij servicepunten in winkels. Op een klein industrieterrein in Den Bosch is een explosie geweest. Daarbij is volgens Omroep Brabant een vijftal mensen lichtgewond geraakt. De veiligheidsregio Brabant-Noord meldt dat er een vat met 50 liter ammoniak is ontploft bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de parallelweg. Een gebied van zo'n 200 meter rond het gebouw is afgezet, zou geen gevaar zijn voor de omgeving. De Catalaanse regio-president Puigdemont wil met de Spaanse premier Rajoy om tafel gaan zitten om te praten over onafhankelijkheid van Catalonië. Rajoy wilde voor tien uur vanochtend van Puigdemont weten of hij de onafhankelijkheid uitroept of niet. Maar de regio-president geeft daar nog steeds geen uitsluitsel over. Hij vraagt alleen om een gesprek. De kans wordt daarmee groot dat de Spaanse regering het regioparlement aan de kant zet... en nieuwe verkiezingen in Catalonië zal uitschrijven. Het weer. De laatste wolken trekken de komende uren weg en dan gaat overal de zon schijnen.